verlof moeten krijgen, betaald door de overheid. De SER wil dat de verlofregels beter en eenvoudiger worden, omdat de huidige regelingen ertoe leiden dat vrouwen minder werken. Het weer, flinke periode met zon, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 7 graden.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 Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht 5 minuten erbij. Op de A22 Velsen Beverwijk is een ongeluk gebeurd bij Beverwijk. De weg is dicht, 3 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer richting Beverwijk kan eenvoudig omrijden via de A9. Op de A... 27 Utrecht-Almere. Bij knooppunt Almere naar de A6 richting Amsterdam is de weg glad en daarom is de verbindingsweg dicht.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 The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica. de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, daar zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. Graaf en de Big Band eh, van de CD Nostalgia uit 2008. Eh, er zaten, flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd. Want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs... als Grammy voor haar uh, vorige album For the One to Love. En uh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt, want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer You're My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're. when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems nothing to me, You send chills right through me when I look at you. Cause to pieces. ja, flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aard. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze van Sonny Stit. Johnny Stitt, Blues, eh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. En eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, hetzelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan zes, zeven minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist-bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of your lips. or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration. That slow journey, reenacted over and over with copious reverie. achter. Ik zou zeggen Jaco Pastorius, Three Views of Secret... van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer... Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. speelt. Eco Astorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, ze Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Stielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. let you go. So listen to me. place to go when I'm looking for a home like a strike out in the city, longing for your love. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtige cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. personality. But some choose to act upon it with a little help from a drink or ten. Or maybe it's just because of you, babe. fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end. Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007.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 De onderzoekers bekijken ook of Oxfam eerdere meldingen van wangedrag... goed heeft afgehandeld. Aanleiding zijn berichten over seksfeesten van Oxfam... tijdens missies in Haiti en Tjaad... waarbij mogelijk minderjarige prostituees aanwezig waren. Luchthaven Schiphol verwerkte in 2017 veel meer passagiers, maar de winst daalde. Die kwam uit op 280 miljoen euro, 9% minder dan het jaar ervoor. Schiphol moest flink investeren om de groeiende stroom passagiers op te vangen. Dat aantal groeide met ruim 7,5% naar bijna 70 miljoen. Volgens Schiphol is de grens bijna bereikt en moeten er snel nieuwe afspraken komen over verdere groei na 2020. Partners die na de geboorte van hun kind verlof willen opnemen... zouden dat voor maximaal zes weken betaald moeten krijgen. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad in een advies. En als vervolgstap zouden moeders na het zwangerschapsverlof... ook ouderschapsverlof moeten krijgen, betaald door de overheid. De SER wil dat de verlofregelingen rond de geboorte van een kind... beter en eenvoudiger worden, omdat de huidige regelingen ertoe leiden... dat vrouwen minder werken. De PvdA heeft kamervraag gesteld over de poging tot matchfixing van schaatscoach Jillet Anema op de Spelen van 2014. De partij wil van minister De Jonge van VWS weten of het NOC hem hierover heeft geïnformeerd. En of hij vindt dat de sportkoepel de poging